And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined, and his visions of Johanna that conquer my mind. the empty lot where the ladies play. Blind man's bluff with the keychain. And the all night girls, The whisper of escapades out on the D train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them that's insane. right, she's just near. She's delicate and seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. Oh, go of Johanna have not taken my place. Our little boy lost. He takes himself so seriously. misery. He likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what Salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiled. primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze hear the one with the mustache say geez i can't find my knees oh jewels and binoculars hang from the head of the mule these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. me someone that's not a parasite. And I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man? And she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode where her cape of the stage once had flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes everything's been returned which was old. On the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonic is the skeleton key leaves the rain. And these visions of Johanna are now all that remain. Is een lange lange uuropener eh, van 7,5 een minuut. Eh, vorige uur al uh, Crosby, Stills Nash met Sweet Judy Blue Eyes. En nou Bob Dylan en Visions of Joanna van het dubbelalbum Blonde on Blonde uit 1966. Ook Rainy Day Woman stond erop. En I Want You, Just Like a Woman. Mostly Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Het is nog lang niet het langste liedje. Nee, we hebben nog uh, de Marky Moon en Desolation Row van, ook, ook van Bob Dylan dan toevallig. En die end van The Doors, dat is het langste nummer wat erin staat besef ik me wel opeens dat er ook heel veel nummers niet in staan. Eh. Maar goed. Eh, Bob Dylan en um, ehm, Visions of Joanna. Hij schreef dit ehm, ja, terwijl hij uitging met volkszangeres Joan Baez. Maar hij werd verliefd op zijn eerste vrouw Sarah. Joan Baez die beweert wel eh, in 1975 dat zij Joanna is. Bijvoorbeeld door de lyrics A decade flew past, here and there on the page. She read that the princess returned to the stage. Most of the sour grapes are gone from the bar. Eh, Ghost of Joanna will visit you there. Ja, mooi. Bob Dylan op 404 in eh, de Rolling Stone magazine 500 Greatest Songs of All Time. Want daar zijn we mee bezig. En die Bob Dylan, dat is een van de hofleveranciers. Die staat er, eh, nou hoe vaak staat hij er eigenlijk in? Kan ik dus zo snel even opzoeken? 15 keer staat hij erin. dit is 403, een van de kortste liedjes in de lijst. Come on everybody van Eddie Cochran. nummer 402. Op nummer 402, Sly in the Family Stone. En thank you for letting me be myself again. Dit jaar eh, exact 50 jaar oud. Eh, daarvoor op nummer 403. Een van eh, de kortste liedjes uit de lijst. Ehm, als je zeg maar ja, dat zou gaan sorteren. De korte liedjes, dan staat hij op eh, plek nummer 3. Eddie Cochran met uh, Come On Everybody. Op 2 Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Die komen we later nog tegen. En ook eh, Ray Van van Buddy Holly. Het liedje in de lijst. 1 minuut en 47 seconden komen we ook nog later tegen. Dit was in ieder geval Eddie Cochran eh, en eh, op nummer 403. Come on, everybody. Hoe beleef jij, eh, hoe beleef jij deze ja, Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time? Waar zit je te luisteren? Waar ben je op dit moment? Laat het even weten via de Facebookpagina facebook.com slash frieknachtradio. En nou, dus, nemen we zo meteen gewoon even een paar van die, die reacties door. Um, ehm, zo meteen gaan we ook de allereerste 100 grens door. We zijn bijna bij ja, de nummer 400. Maar eerst 401. En daar staan de Shirelles met Tonight's the Night. 401. You Love Me Tomorrow, die komen we later nog tegen. Dit was op 401 eh, de Shirelles en eh, Tonight's the Night. Dat betekent dat je er weer 10 hebt gehad, dus dat betekent even een overzichtje. De nummers 410 tot en met 401. Met op 410 de Pixies, Monkey Gun to Heaven. 409 Cream and Crossroads. Op 408 Aerosmith en Sweet Emotion. In Bloem van Nirvana op 407 en 406. Heel kort, heel klein stukje van R. R. Kelly en eh, I Believe I Can Fly. 405. The Carpenters, We've Only Just Begun. Eh, dit uh, uur begonnen we met Visions of Joanna van Bob Dylan op 404. 403, Eric Cochran, Come On Everybody. 402, Sly in the Family Stone met Thank You for Letting Me Be Myself Again. En zojuist gehoord op 401. Dit jaar weer al, eh, alweer 60 jaar oude de en Tonight's the Night. Je zit in. We zijn eigenlijk pas net begonnen met The Rolling Stone Magazine 500 Greatest Songs of All Time. En hoe beleef jij deze lijst? Laat het even weten. Via facebook.com slash freaknachtradio. Neem zo meteen eh, even een eh, aantal van eh, die reacties door. Nummer 404, die is voor Power River and the Riders. Dit is Kicks. last night you ain't tried to fill the emptiness inside. when you come back down, girl, still ain't feeling right. don't it seem like it's just keep getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better just need help, girl. Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise. But it ain't happened yet, so girl, you better think twice. Don't you see, no matter what you do, you'll never run away from you. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like kicks just keep getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need kicks to help you face the world each day. That road goes nowhere. you'll find yourself another way. just keep getting hotter you don't need you Just need it's too late, girl, you better get straight. Nummer 4, of nee, nummer Nummer 399 zijn we alweer. Eh, dit was eh, nummer 400, Power eh, Paul and the Riders met Kicks. We zijn de eerste 100, die hebben we gehad. de eerste 101 nou zelfs. Dit is op 399, Metallica en Enter Sandman. ondanks dat deze lijst dan een eh, beetje gedateerd is dan, hè, maar 15 jaar. Toch een beetje boze muziek in de lijst. vorig uur al uh, eh, naar onder andere Nirvana. En eh, nou, dit was dan op nummer 399 Metallica en Enter Sandman van uh, de Black Albums. Dat niet zo heel veel Metallica in, de in deze lijst. Dat is eigenlijk niet zo'n heel goede zaak. Volgens mij komen ze hierna nog maar één keertje tegen. Daarvoor op nummer 400 Paul Weaver and the Riders en Kicks. Ja, ehm, eens even kijken. Ik eh, vroeg je om eh, ja, even, even, te laten weten hoe jij deze ja, Rolling Stone Magazine 500 Greatest Songs of All Time beleeft. Waar ben je op dit moment? Ben je lekker aan het luisteren? Laat het weten via de facebook.com uh, eh, slash freaknachtradio. Ehm, eens even kijken. Isabel, Isabel die kan en wil nog lang niet naar bed. Hè? Die zit lekker op de bank met inderdaad een zak chips. Lekker lang, ja onderuit, onderuit lekker in de bank gezakt. Eh, die was eh, daar ook helemaal klaar mee met, eh, met school, laat ze weten. Dus die is blij dat ze een nou weekend heeft. Ook Tom die, die laat weten. Tom die is eerder vanavond naar de film 1917 geweest. Och ja, ben ik laatst ook eh, naartoe geweest. Eh, Tom heeft een waanzinnige film, laat hij ook weten. Hij eh, geeft 9 sterren. Kijk, dat is een mooie recensie in ieder geval. Tom, bedankt voor je berichtje. En hij zegt, ja, ik blijf nog even lekker luisteren tot 2 uur naar, de Frieknacht. Ehm, even kijken naar ook nog een berichtje van Indy. Indy die heeft morgen zijn theorie-examen. Ehm, oh ja, nou ja, zet hem op, Indy natuurlijk eh, moet je ontzettend veel weten. Al die eh, verkeersborden en ehm, hoe zat het ook alweer met voorrang. Ehm, maar hij, blijft nog, hij, heeft, hij is dus ons nog eh, lekker aan het leren. Maar hij zegt van de muziek die helpt me er doorheen. Ja, op dit tijdstip nog Andy. Nou, dan ben je echt wel een doorzetter. Maar zet hem op in ieder geval morgen. En ik hoop dat je die theorie haalt. En hoe beleef jij deze Rolling Stone Magazine 500 Greatest Songs of All Time? Laat het even weten via onze Facebookpagina. Dit is facebook.com com slash Dan eh, word je ook eh, altijd op de hoogte gebracht van wanneer er een nieuwe uitzending is. En krijg je ook altijd linkjes met ehm, ja, de, de podcast. Hè? Dus dan kun je de uitzending nog eens even makkelijk eh, terugluisteren. En ehm, sowieso zit er ook een lijstje bij. En dan kun je kijken wat we allemaal gedraaid hebben. Zo zijn we nu bij 398. En daar hoort op zich wel een verhaaltje bij. Want ehm, het was eigenlijk een lichte sneer toch wel naar eh, Neil Young. Hè. Vorige uur eh, al Crosby, stil zijn Nash draait, Maar dit is dan weer een sneer naar eh, Neil Young. Van Leonard Skinner. Ehm, daar werd door leden van de band gezegd... Ik hoop dat Neil Young het zal herinneren. Een zuidelijke man heeft hem toch niet nodig. Hè, want Neil Young die had liedjes geschreven als uh, Southern Man en Alabama, wat impliceerde dat mensen in het Amerikaanse zuiden racistisch waren en in het verleden vastzaten. Nou, Linus Skinnert die antwoordde met deze tune op 498 eh, staat hij dus. Een lied over de zuidelijke trots en alle goede dingen in eh, Alabama. Nummer 398 in deze top 500. Lynn Skinner, Sweet Home Alabama. nummer 397. In Nederland eh, werd het officieel geen hit. Het kwam niet verder dan eh, de tipparade destijds. Op nummer 397 Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. Daarvoor op 398 Lynyrd Skynyrd. Ken geen andere band met zoveel uh, eh, Y's in de bandnaam. En Sweet Home Alabama. Dit is 396 Big Star en 13. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now, shake. 395. Walking in the sand, walking hand in hand. The night was so exciting, the smile was so inviting. Remember, Then he touched my cheek Remember, with his fingertips. Nummer 395, de Shangri-La's kwamen al een keertje eerder tegen met de eh, Leader of the Pack. Dit is eh, Remember Walking in the Sand, inclusief zeelmeelgeluiden. Daarvoor 396, Big Star en 13. Dit is een van de hofleveranciers. Hij staat er 11 is keer in. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Wise men say Only fools run take my heart. 393. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty.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 Summer in the City van eh, The Love and Spoonful, de originele versie op 393. Eh, Daarvoor 394, Elvis Presley en Can't Help Falling in Love. De Rolling Stone Magazine 500 Greatest Songs of All Time. We zijn gebleven bij nummer 392. Deze hoor je nooit en daarom zo leuk. The Five Stair Steps en Ooh Child. watch how things would get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it undone. Someday, when your head is much lighter. times will be brighter. Ooh, child, things are gonna be easier. Ooh, child, things will be brighter. Someday, yeah. put it together and we'll get it. i Nummer 391. Ah, lekker portie soul zo aan het eind van de uitzending. 391 Frida Payne en eh, Band of Gold. Ja, we moeten even doordoen. Dan kunnen we nog net één eh, liedje op de valreep eh, draaien. 400, of ja, even een overzichtje van de nummers 400 tot en met 391. Nummer 400, Power Weaver and the Riders met Kicks. 399, Metallica, Enter Sandman. Linus Skinner, Sweet Home Alabama op 398. Don't Fear the Reaper van Blue Oyster Cult op 397. 396 Big Star en 13. 395 The Shangri-La's Remember Walking in the Sand. Elvis Presley Can't Help Falling in Love. 394, 393 The Loving Spoonful met Summer in the City. 392 The Five Stairs, uh, Stair Steps met uh, Ooh Child. En eh, zojuist op nummer 391 Frida Payne en Band of Gold. Tot zover deze Rolling Stone special. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ik wens je een fijn weekend en een fijne week. Dit is nog op 300 of 390. Ja, de four tops, daar zijn ze weer. Baby, I need your loving.